Ze staat daar maar te staren naar de sterren. Een ster die valt, ze doet een stille wens. Ik zou het haar zo graag eens willen zeggen. Ze is zo mooi, mijn liefde kent geen grens. Plotseling kijkt ze recht in mijn ogen. En ze zegt, kom ga je met me mee je dansen heel de nacht. Die blik van jou heeft mij nu in jouw macht. Zo'n mooie vrouw als jij maakt al mijn dromen waar. Nooit meer uit mijn leven, al was het maar voor even. Gelukkig zijn we